Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij zeker vijf plekken in de Franse hoofdstad werden aanslagen gepleegd. Vijf terroristen zijn gedood. In het Bataclan Theater in Parijs, waar een gijzeling aan de gang was... zijn zeker 118 doden gevallen. Bij het voetbalstadion Stade de France zijn twee explosies afgegaan bij een brasserie... en op andere plekken werd willekeurig geschoten door terroristen. De gijzeling in het theater werd kort na middernacht beëindigd door de politie. Daarbij zouden drie daders zijn doodgeschoten. Volgens ooggetuigen riepen de daders Allah is groot en we doen dit voor Syrië. Een bezoeker die wist te ontkomen zei tegen CNN dat de daders minutenlang om zich heen schoten. Na de gijzeling hebben de Franse president Hollande en premier Valls het theater bezocht. Hollande zei daar dat Frankrijk het voortouw zal nemen in de strijd tegen terrorisme en dat ze meedogenloos zullen zijn. Vanwege de aanslagen in Parijs is in heel Frankrijk de noodtoestand uitgeroepen. Alle grenzen zijn gesloten. Het openbare leven in Parijs ligt de komende dag plat. Onder meer scholen, musea, bibliotheken en zwembaden blijven dicht. En in Nederland worden asielzoekerscentra extra beveiligd. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de NCTV, en de korpsleiding hebben extra agenten opgeroepen om AZC's in de gaten te houden, uit angst voor wraakacties uit extreemrechtse hoek. De NCTV noemt de golf van terreur in Parijs vreselijk en ongekend. Hij schrijft op Twitter dat gevolgen voor de veiligheid in Nederland worden onderzocht. Het dreigingsniveau blijft vooralsnog op substantieel staan. Dat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is. Het weer dan nog. Vannacht vallen nog een aantal buien bij 6 tot 10 graden.